voorspoedige start. Het is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Jongeren roken minder, maar worden wel steeds zwaarder. Dat is de uitkomst van de jaarlijkse jeugdmonitor van het CBS. De trend dat jongeren minder gaan roken zet door. Vorig jaar rookte 24% van de ondervraagde jongens en 22% van de meisjes. Tien jaar geleden was dat nog 30 en 29%. Wel worden Nederlandse jongeren steeds zwaarder. Daarom wil staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid op scholen meer lesprogramma's over gezonde voeding. Rusland beschuldigt de NAVO ervan dat het bondgenootschap zich wil mengen in de Syrische burgeroorlog. Dat blijkt volgens Rusland onder meer uit de stationering van Nederlandse en Duitse Patriot-raketten in Turkije. Volgens de Russen kan de NAVO een kleine schermutseling aan de Turk-Syrische grens aangrijpen om zich actief te mengen in de strijd in Syrië. Egyptenaren die demonstreren tegen president Morsi zijn in Cairo door een barricade van het leger gebroken. De militairen lieten de demonstranten hun gang gaan. Sommige demonstranten klommen op tanks van het leger en zwaaiden met vlaggen. Voor het paleis staan tienduizenden mensen. en wordt weg met het regime geroepen. De sfeer zou goed zijn. Het RTL-programma De TV-kantine heeft de Montreux Comedy Award gewonnen in de categorie Best Sketch Show tv-programma van Carlo Boshart en Irene Moors... waarin ze bekende Nederlanders imiteren... was een van de 300 inzendingen voor de prijs. De grootste kerstboom ter wereld is weer te zien. De verlichte zendmast Lopik bij IJsselstein. Vorig jaar konden de 120 lampjes er niet in worden gehangen door brandschade. De kerstboom in IJsselstein is 367 meter hoog. De kerstverlichting kost 60.000 euro en is betaald door donateurs, voornamelijk omwonenden. In de Eredivisie is één voetbalwedstrijd gespeeld. Herakles tegen Utrecht, uitslag 1-1. Dan het weer. Vannacht droog en helder. Het vriest dan overal. Boven de sneeuw zelfs streng.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 je natte hemd. Ik geef je en stuur u allemaal fijne dagen.